7 uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De druk op FIFA-president Blatter neemt toe. De Engelse voetbalbond vindt dat hij onmiddellijk moet opstappen. De voorzitter van de FE zegt dat de schade die de FIFA heeft opgelopen... door het corruptieonderzoek niet kan worden hersteld zolang Blatter de baas is. De Europese voetbalbond UEFA praat vandaag over de voorzittersverkiezing van de FIFA. Die is morgen, maar de UEFA wil dat die wordt uitgesteld of geboycott. Station Amsterdam Centraal is vanochtend nog steeds slecht bereikbaar vanwege uitgelopen herstelwerkzaamheden. Reizigers uit de richting Almere, Hilversum, Utrecht en Amersfoort moeten via Schiphol omreizen of de metro nemen. De problemen ontstonden gistermiddag door een brand in een kabelgoot. Waarschijnlijk duren de werkzaamheden tot 8 uur vanochtend. Het maximale bedrag dat mensen mogen lenen voor het kopen van een huis moet omlaag naar 90% van de koopsom. Dat vindt de nieuwe financiële adviesraad van de regering. Vanaf 2018 wordt het maximale hypotheekbedrag 100% van de waarde van het huis. Maar de adviesraad wil dat dus verder verlagen, zodat minder mensen met een restschuld komen te zitten. Het advies gaat vandaag naar de Tweede Kamer. Het vliegverkeer in België zal de komende dagen nog last hebben van de stroomstoring van gisteren. Door een mislukte stroomtest kon de luchtverkeersleiding urenlang niet werken. Het Belgische luchtruim is inmiddels voor 75% open... en het kan dus nog dagen duren voordat het helemaal wordt opengesteld. Het is de laatste dag van de eindexamens. Voor de meeste middelbare scholieren zitten ze er al op... alleen sommige HAVO- en VWO-klassen hebben nog toetsen. Het gaat om de examens Fries, Russisch, Turks, Arabisch en Spaans. Het weer. Vandaag trekt er bewolking over het land en komt af en toe de zon tevoorschijn. Het wordt 14 tot 18 graden.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 Aan de zuidkant van Rotterdam op de A15 richting Europort 5 kilometer tussen Pernis en Spijkenisse. A16 richting Rotterdam tussen Rotterdam Feyenoord en Knopend Terbrechtseplein 4 kilometer. En op de A27 Breda richting Utrecht tussen Hank en Lexmond 10 kilometer.